zei, jij hebt nooit echt om mij gegeven. Ik weet dat ik je niet vastbinden kan. Maar toch, zou je nog zoveel willen zeggen. Zoveel want deze nacht duurt nog zo lang. Dus laat me huilen als ik huilen wil. Dat kun jij me niet verbieden. Het is tenslotte mijn gevoel. Het is mijn verdriet, dus ook mijn tranen. Laat mij maar dromen als ik dromen wil. Hoe moet ik anders verder leven? veel om jou gegeven. Ik weet, Jij hebt veel moeite om te geven. Maar jij, jij dan mag gaf me nooit iets terug. Wat blijft, dat is de puin tussen vergeven. Ik zal het wel overleven, wees gerust. Dus laat me huilen als ik huilen wil dat kun jij me niet verbieden. Het is tenslotte mijn gevoel. Het is mijn verdriet, dus ook mijn tranen. En laat me dromen als ik dromen wil. Hoe moet ik anders verder leven? Het gaat je goed, te vaak heb ik te veel om jou gegeven. en laat me dromen als ik dromen wil. Hoe moet ik anders verder leven? Het gaat je goed, te vaak heb ik te veel om jou gegeven. Het gaat je goed, te vaak heb ik te veel om jou gegeven.